Annette Schut met het NOS Journaal. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam moesten ze dus op een van de twee dieren schieten om de man te kunnen helpen. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De twee honden zijn korte tijd later gedood. Om wat voor honden het gaat is niet bekend. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Gaza-stad. Persbureau AP meldt dat bij een bakkerij twaalf mensen werden gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Bij een aantal andere aanval vielen zeven doden. Het Israëlische leger zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een woordvoerder van de militaire tak van Hamas. Of hij is gedood is nog niet duidelijk. Hamas heeft er niets over bekendgemaakt. gemaakt. Afgelopen weken neemt het aantal aanvallen op gaza flink toe. Het Israëlische leger maakte eerder deze maand bekend het gebied te gaan bezetten. In Helmond is een man aangehouden die zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien aan twee meisjes. Het gaat om een man van 74. Hij liep rond bij een basisschool toen hij zijn penis tevoorschijn haalde en deze liet zien aan de twee kinderen. Zij renden weg en hun ouders belden vervolgens de politie. De man werd gezien op camerabeelden en is in zijn woonplaats Nijmegen gearresteerd. In de eredivisie heeft Telstar voor een grote stunt gezorgd door te winnen van PSV. In Eindhoven werd het 0-2. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Telstar, dat na 47 jaar is gepromoveerd. Voor PSV is het de eerste nederlaag. Excelsior heeft de eerste punten van het seizoen gepakt... door thuis in Rotterdam met 1-0 te winnen van FC Twente. En eerder speelden Heerenveen en Go Ahead Eagles met 2-2 gelijk. En Volendam tegen Ajax eindigde in 1-1. Het weer.